7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel. Vakbondsleden van FNV en CNV hebben ermee ingestemd... en daarmee is het definitief. Eerder gingen de werkgevers al akkoord. In de nieuwe CAO krijgen ziekenhuismedewerkers in twee jaar tijd 8% meer loon... en een eenmalige uitkering van 1200 euro. En sinds de zomer voerden medewerkers actie voor een nieuwe overeenkomst... met onder meer een landelijke staking. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op de grens tussen Irak en Syrië... zijn volgens Iraakse bronnen 25 doden gevallen. Onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie werden geraakt. Het bombardement was gericht tegen een Sjiïtische militie... die wordt gesteund door Iran. Amerika houdt die militie verantwoordelijk voor een aanval met tientallen raketten afgelopen week op een militaire basis in Irak. daarbij kwam een Amerikaan om het leven. Nederlanders zijn sinds 2010 ruim 8% meer gaan verdienen... blijkt uit cijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar. In die periode steeg ook de vergrijzing. In 2010 was 15% van de bevolking tussen de, boven de 65. Nu is dat 19%. En er kwamen sinds 2010 ruim 700.000 mensen bij in ons land. Vooral door migratie. Maar ook doordat er meer geboortes waren dan sterfgevallen. En verder gingen de afgelopen 10 jaar steeds minder mensen naar de kerk. En ondanks de protestactie van de afgelopen maanden... is de stemming in Nederland niet negatiever dan in andere jaren... concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. De stijging van het aantal demonstraties komt volgens het planbureau door kopieergedrag... en doordat mensen niet zien dat het economisch beter gaat.